Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer begint zo het debat over het eindrapport van informateur Kim Putters. Wat hem betreft kunnen PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen over een programkabinet. Dat vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Het is in elk geval de bedoeling dat er een beknopt regeerakkoord komt, op hoofdlijnen dus. Maar goed, eh, de, de eerste hobbel is al dat deze vier partijen over hun eigen prioriteiten toch wel gedetailleerde afspraken willen maken. En dan hoor je zo, bij zowel Wilders als Omzicht van NSC dat het nog niet zo eenvoudig zal worden om tot zo'n beknopt akkoord te gaan komen. De Kamer beslist vandaag ook of Putters doorgaat als informateur of dat er een nieuwe komt. Een zwemleraar uit Den Bosch, die is veroordeeld voor kindermisbruik... is in Duitsland opnieuw de fout ingegaan. Dat zegt tijdschrift Panorama. Benno L. kreeg in 2011 zes jaar cel voor het misbruik van tientallen jonge meisjes. Na zijn straf ging hij naar Duitsland om een nieuw leven op te bouwen... maar volgens Panorama is hij daar gewoon doorgegaan. Hij zou bevriend zijn geraakt met twee gezinnen en op hun kinderen hebben gepast. Tijdens het oppassen misbruikte hij ze... Volgens Panorama maakte hij filmpjes tijdens het afdrogen en aankleden... en moesten de kinderen zijn piemel aanraken. Ook zou hij ze hebben betast en aangerand in hun slaap. Ben heeft in Duitsland 9 jaar cel gekregen. En dan nog goed nieuws voor automobilisten in Zeeland. Een belangrijke brug daar gaat deze zomer nog maar maximaal één keer per uur open. Tot nu toe was dat twee keer per uur. Maar de provincie ziet te vaak dat er enorme files staan op de Zeelandbrug. Er is zoveel verkeer op de brug dat we het eigenlijk niet verantwoord vinden om hem twee keer per uur te openen. Dus de A58 is bij ons het drugs in Zeeland. Daarna is het eh, op de Zeelandbrug. Dus het gaat om duizenden aantallen per dag. Bij lekker weer staat de brug eigenlijk altijd in de file top 10... omdat alle auto's op weg naar de populaire stranden er overheen moeten. Voor de scheepvaart is de proef natuurlijk minder leuk. Vooral zeilboten zullen langer moeten wachten voordat ze door kunnen varen. En het weer nog. In het noorden grijs en af en toe is petter motregen. Verder een prima lentedag. Droog met wolken, maar ook behoorlijk wat zon.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 I ain't tripping, I'm just missing you. You know what I'm saying, you know what I mean. You kept me hanging. and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction. smile ritme van Zandvoort.